Dierenpark Emmen is in financiële problemen en wil 70 van de 170 medewerkers ontslaan. De ondernemingsraad heeft al ingestemd met die ontslagen. Vandaag is de hele dag onderhandeld. Morgenochtend wordt het personeel ingelicht. Directie en vakbonden moesten er vandaag uitkomen, anders zou er geen lening komen van de gemeente Emmen en zou dierenpark failliet gaan. In een glascontainer in Den Haag is het lijkje gevonden van een pasgeboren baby. De politie vond het stoffelijk overschot rond 7 uur vanavond in de wijk Eskamp. Er was een telefonische tip binnengekomen en naar aanleiding van die tip kon ook een 26-jarige vrouw als verdachte worden aangehouden. Het roze portret dat Andy Warhol van koningin Beatrix maakte... heeft op een veiling ruim 400.000 euro opgebracht. De koper is de Triton Foundation, een Nederlandse stichting die topstukken verzamelt. Het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt het doek in bruikleen. Trainer José Mourinho van Real Madrid is voor twee Champions League wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, voor onsportief gedrag. De UEFA legt de schorsing op omdat Mourinho twee van zijn spelers tegen Ajax expres een tweede gele en dus rode kaart liet oplopen. De spelers kunnen hun schorsing nu uitzitten tijdens een onbelangrijke groepswedstrijd en ze beginnen met een schone lei aan de volgende ronde. Daar is Real al voor geplaatst. Behalve de schorsing kreeg Mourinho ook een boete van 40.000 euro. En de betrokken spelers Sabi Alonso en Sergio Ramos kregen ieder een boete van 20.000 euro. Het weer vanavond opklaring. Het wordt vannacht min 4 tot min 9. Morgen overdag guur, veel wind, min 3. Morgenavond gaat het weer sneeuwen en het blijft tot het weekend onder nul. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. and song. love all night. So baby, I won't leave, maybe I'll just stay.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 before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. Make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I am trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night.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 And before you break my heart in two, there's something. you're too I never need to hide. You can see so much in me, so much in me that's new. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether